Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Nederland heeft de afgelopen jaren drie diplomaten van de Soedanese ambassade in Den Haag verzocht om het land te verlaten vanwege spionage. Volgens NRC ging het om agenten van de Soedanese inlichtingendienst. Ze zouden oppositieleden die naar Nederland waren gevlucht in de gaten hebben gehouden en geïntimideerd, schrijft NRC. Zeker één vertrekverzoek was onderbouwd door de Nederlandse inlichtingendienst de AIVD. Soedanese asielzoekers waarschuwen Nederland al langer voor de consuls. Er zijn sterke aanwijzingen dat de Soedanese Veiligheidsdienst uitgezette asielzoekers na terugkeer vastzet en martelt. De leider van een Russische oppositiegroepering is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het gaat om André Pivovarov van de pro-democratische organisatie Open Rusland. Op zijn Twitter-account staat dat het vliegtuig al aan het taxiën was toen het alsnog werd gestopt. Pivovarov zou verdacht worden van het leiden van een ongewenste organisatie. Volgens zijn team is hij inmiddels verhoord. Als hij wordt veroordeeld zou hij een jarenlange gevangenisstraf kunnen krijgen. Om de leden van Open Rusland te beschermen tegen vervolging... kondigde Varov vorige week al aan dat de organisatie de activiteiten staakt. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat kondigde vorige week al aan... dat het eiland na maandenlange strenge lockdown weer verder openging. Nu gaat onder meer de avondklok van 11 naar 1 uur s'nachts... en wordt het maximale aantal mensen dat in winkels en restaurants mag zijn verruimd. De WHO gaat coronavarianten zoals de Britse variant voortaan namen geven van letters uit het Griekse alfabet. Daar is maanden over gesproken. De organisatie wil niet dat de landen waar de varianten voor het eerst opduiken een slechte reputatie krijgen.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 All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hit a party. Say, I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it.